Raadman met het NOS-journaal. Huawei is woedend over uitlatingen van de Amerikaanse justitie. Die beschuldigde het Chinese telecombedrijf van pogingen tot diefstal... van bedrijfsgeheimen en afpersing. Het bedrijf ziet dit als een nieuwe poging om de reputatie van Huawei te beschadigen. Eerder werd Huawei al beschuldigd van het schenden van de handelssancties tegen Iran. Als mensen geen voorlopige belastingteruggave krijgen... moeten ze dat eerder te horen krijgen. Dat zegt staatssecretaris Veilbrief in een reactie op een bericht van RTL Nieuws... dat de Belastingdienst begin dit jaar de voorlopige belastingteruggave... van 124.000 mensen heeft stopgezet. De meeste zijn daarover pas rond de jaarwisseling ingelicht... en dat is te laat, vindt Veilbrief. In Lelystad is gisteravond een opstootje geweest... bij het huis van de man die zich op tv had uitgesproken... voor seks met kinderen. De politie wil niet zeggen hoeveel mensen zich daar hadden verzameld. De woning van de man wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden. De Marinierskazerne verhuist definitief niet naar Vlissingen. De kazerne wordt verplaatst naar nieuw bij Apeldoorn... omdat mariniers de verhuizing naar Vlissingen niet zien zitten. Het plan om de kazerne niet naar Zeeland te verhuizen... was al uitgelekt en leidde in die provincie tot grote woede. Veel bedrijven die meedoen aan het Plastic Pact... geven nog niet genoeg informatie over de productie en het gebruik van plastic, zegt het RIVM vorig jaar ondertekenden bijna 100 bedrijven... zoals supermarktketens en pact. Daarin staat dat in 2025 20% minder plastic moet worden gebruikt dan in 2017. Het weer vanuit het westen wordt droog en breekt de zon vaker door. Er staat een vrij stevige wind en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noordwesten soms wat regen. De wind neemt toe tot hard aan de kust bij 12 graden. Zondag nog zachter, nu en dan regen en een stormachtige zuidenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers.